Raymond Seré met het NOS-journaal. In zijn is zanger en tekstdichter Dr. Anders P. overleden. Zijn grootste succes had hij met liedjes als De Veerpont, De Dodenrit, Het Trapportaal... De zusters Karamazov over tante Constance en tante Mathilde... en Knolraap, Lof, Schorseneren en Prei. Zijn echte naam was Heinz Polzer. Hij werd geboren in Zwitserland en kwam als kleuter naar Nederland. Hij studeerde economie en trad al in zijn studententijd op. Met zijn karakteristieke, krakerige stem was hij een opvallende verschijning op het toneel. Dr. Anders P. was een grootmeester in allerlei versvormen... en zijn liedjes zaten vol met absurde wendingen... en de verhalen hadden vaak een dodelijke afloop. Heinz Polzer is 95 jaar geworden. Polen en de Verenigde Staten onderhandelen over het stationeren van Amerikaanse wapens in Polen. De Poolse minister van Defensie zegt dat hij tijdens zijn bezoek aan Washington in mei de verzekering had gekregen dat een beslissing over het opslaan van zware wapens niet lang meer zou uitblijven. Gisteren werd bekend dat het Pentagon tanks, gevechtsvoertuigen en zwaar wapentuig wil opslaan in de Baltische Staten en Oost-Europa om mogelijke Russische agressie te ontmoedigen. Als ook de NAVO ermee instemt, gaat het materieel naar Polen, Estland, Letland, Litouwen, Bulgarije, Roemenië en mogelijk ook naar Hongarije. Een medewerker van een ziekenhuis in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul... blijkt dagenlang met mers door te hebben gewerkt. In het Samsung Medical Center zijn inmiddels 70 mensen met MERS besmet. De directie heeft daarvoor zijn excuses aangeboden. De besmette medewerker is in contact geweest met zo'n 200 mensen in het ziekenhuis. Het Samsung Medical Center heeft zijn deur inmiddels gesloten. Alleen de afdeling spoedeisende hulp is nog open. En dan het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 23 graden in Limburg. In de namiddag en avond wordt vanuit het noorden de kans op motregen groter. Morgen is het droog, geregeld zon.